It's, it's, it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. by van Buren. Neem plaats op de bijrijdersstoel. Ik navigeer je vanavond door de allerbeste dance naar de allerlekkerste dansvloer. Hier mag je zijn wie je wil zijn. Iedereen is welkom en er is één gemene deler. We dansen tot het morgen wordt. Welkom bij 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Welkom in onze club. En ook vanavond weer een exclusieve hotmix om 11 uur van de Braziliaan Unfaced. Dit uur nieuwe tracks voor je van Morton, David Guetta en John Newman.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 Tiga en Mind Dimension, de Adam Seluk remix, hoorde je in Dance Department bij 538. Ik ben Armin van Buren en ik wil heel even terug naar de Ziggo Dome afgelopen weekend. En mijn respect uiten naar Frankie Rizardo, een DJ die al zo ontzettend lang meegaat in de muziekwereld. En een man die zichzelf altijd weer opnieuw weet uit te vinden. En dat gaat zelfs zo goed dat hij zijn eerste eigen soloshow in de Ziggo Dome had vorige week vrijdag. Tot een nok toegevuld en de recensies en de reacties van fans zijn lovend. En wij zijn met Dance Department natuurlijk echt trots op deze Nederlander. Je hoort hem nu op onze dansvloer. De Frankie Rizzardo remix van Jonas Blue en Edge of Desire. jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight. spelen dan slecht zelf maken. Oplettende luisteraar herkent natuurlijk de sample van Technotronic Pump Up The Jam. Essen, Make My Day hoorde je in Dance Department. Ik ben Armin van Buren. En jij maakt ook onze dag als je even wat van je laat weten in de gratis 538-app, zoals Marloes. Die stuurde, hey Armin, net terug van Tijdmachine Festival op het Thuishaventerrein. We hebben echt genoten. Nu nog even after in met Dance Department aan. En Bas stuurde ook een berichtje in diezelfde app. Ik heb sinds vandaag eindelijk een relatie met mijn droomvrouw. Eindelijk de moed verzameld om haar te vragen. En nu samen vieren. <laughs> mega gefeliciteerd Bas. Super bedankt voor je berichtje. Prachtig. Tijd om te vieren met eh, nieuwe muziek van Ruben de Ronde en Amber Revival. Super dikke plaat. River and Me hoor je nu in Dance Department. You call me late at night So you can hear my voice whisper your name You never really ask never too much, but then you say there's only darkness, and pieces aren't falling into place. Cause people can be heartless. When did I fall? by Armin Van Buren. 100% dansgarantie met Matt Cesari, Jack Back en Amira Eldine. Crazy hoorde je in 538 Dance Department. We rollen verder met de BPM's. Straks nieuwe tracks van Jamback, Morton en David Guetta komt weer langs. Maar eerst John Newman, Love Me Again. Dance Department 538. your heart torn, Is that what devils do? Took your soul low, where only fools go. shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can do. destination for the best beats. 538 Dance Department by Armin Van Buren. is al het predicaat Classic jam back Positive. Draai de nieuwe versie voor je, gemaakt door Morgan Jay Zijn remix hoorde je hier in Dance Department. En daarmee is ook de levensduur van deze paar alweer met enkele maanden verlengd. Zijn hier ook Ben Wall fans? Je weet wel, de Nederlander die eh, vorig jaar alle festivals trotseerde en overwon. Door zometeen zijn remix van Every Time. Ondertussen poppen de champagneflessen nog steeds in het huis van Calvin Harris. Hij won vorige week de veelbesproken rechtszaak tegen zijn oud-financieel adviseur. En hij won 13,5 miljoen dollar terug. Eric Prits heeft diezelfde adviseur ook aangeklaagd. En daar horen we binnenkort meer over. ik adviseer je hier om alleen maar te dansen. Maak je geen zorgen. Dit is Hollis P. Monroe en Casanova. Classic I'm Lonely hoor je nu. go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom, welkom in de catacomben van dansgoden en godinnen. Ik ben Armin van Buren. Dit is Dance Department tot middernacht met alleen de allerbeste dance. En straks om 11 uur een exclusieve hotmix, inclusief Braziliaanse warmte van een feest ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Dit uur nieuwe tracks voor je van Jamie Steve. Splinternieuwe muziek van Argy, maar ook Adam Bayers laatste. Maar ik trap hem af met David Guetta en Benny Benassi. Satisfaction, de Casia remix in Dance Department. op 538. Je hoorde Cascade, Sid en Annabel England. Track 8 Vision Blurred. Ken je trouwens die Santa Monica Pier bij Los Angeles in Amerika? Dat is die legendarische pier met een achtbaan, reuzenrand en kermis. Je ziet hem ook heel veel op eh, films en dat soort dingen. Ook zeer bekend van Grand Theft Auto, die videogame. En ze zijn van plan om daar nu een groot EDM-festival te gaan organiseren. Stel je voor, dansen op die legendarische plek. Hoe vet is dat? Nou, voorlopig moet je het even doen met je eigen woonkamer of auto. Pas op met het intrappen van je gaspedaal. Dit is Leighton Jordani in Green Velvet. When It Kicks, the Rebuke Remix. can do what I can. no other girl can do what I can. I do. I need a fix. woonkamer en dansvloer. Je hoorde Frank Cartel en The Fix in 58 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ook van de week hebben we weer druk redactieoverleg gehad in onze groen-paarse Dance Department bunker. Elke week verkiezen we één dance track tot de belangrijkste van die week, onze Worldwide Warning. En vanavond is dat een track waar echt mega veel hype omheen zit. Hij wordt veel gedraaid en krijgt een hoop support. UK Garage Energy, zoals de blog schrijven. En de UK Garage Energy ga je nu horen. Het is een plaats van Josh Baker, Silva Bampa en Paige Cavell. Dit is Feel This Way. De Worldwide Warning deze week. 538 Dance Department. Zo, de BPM's zijn inmiddels op het niveautje zagen. Dit is Dance Department. Je worden Matisse en Satko samen met Vion Conger en Pull Up. En die Vian Konger liep ik toevallig tegen de live tijdens EDC Thailand afgelopen weekend. Wat een aardige gast, daar gaan we veel meer van horen. Ik ben Armin van Buren, ik stel je graag voor aan nieuwe muziek van Argy. Hij kondigde vorige week een nieuw album aan, New World 2. Die gaat op 30 januari uitkomen, volgende week dus. De tracklist is al gedeeld. En daarop zien we namen als Medusa, Omiki en Son of Sun. Voor het album zelf dus nog even een weekje geduld. Maar Argy bracht deze week een voorproefje uit samen met de Psytrance DJ Omiki. Je hoort nu Donna bij 50 Dance Department. pressure Utrechtse helden Tinlikker blijven ook maar gaan. Dit is hun laatste creatie, Release. Je hoort het hier in Dance Department. looking at you, you're looking at me. Stop looking at your phone, yeah. you be free? Ik hoop dat je lekker gaat op jouw zaterdagavond hier bij 538. Je luistert naar Dance Department. Ik ben Armin van Buren en straks heb ik een feest voor je uit Brazilië. Exclusief in onze hotmix. Het begint om 11 uur. En ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538-app weet je dat je de hele show elke week kan terugluisteren via 538.nl of mijn Mixcloud, inclusief alle hotmixen. Dat is lekker voor tijdens het werk of als je gaat hardlopen of zo. Over lekker gesproken, hier is mee Salome en Tyler Mann, Into the Light. put your hands together and just move your hips from side to side. Yeah, that's it. You got it. Mm-hmm. Double, double, double, double, I want you to calm down. your hands together.